van 9 uur. Renate Evers met het Journaal. De afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse is gesloten. Het heeft het ziekenhuis gedaan op aandringen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Aanleiding voor de sluiting is het hoge aantal sterfgevallen op de afdeling in 2010. Om hoeveel gevallen het gaat is nog onbekend. Op de hartafdeling van het ziekenhuis lagen zes patiënten en zij zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Autofabrikant Toyota roept wereldwijd ruim 2,5 miljoen auto's terug naar de garage. Er zijn problemen met de waterpomp en met het stuur. In Nederland gaat het om ruim 27.000 auto's van de oudere modellen Corolla, Avensis en de Prius 2 gebouwd tussen 2001 en 2009. De eigenaren krijgen allemaal een brief. Vier grote ROC's eisen 100 miljoen euro van het Rijk. Ze zeggen dat ze de miljoenen zijn misgelopen omdat het kabinet in 2007 besloot de inburgeringscursussen over te laten aan de vrije markt. Dat meldt de Volkskrant. Het gaat om ROC's in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Door de concurrentie bleven veel cursisten weg van de ROC's. Bink Bank heeft begin deze maand vijf van de acht risicomanagers op non-actief gesteld, onder wie het hoofd van de afdeling. Dat hebben ingewijden gezegd tegen het Financiële Dagblad. De risicomanagers van de online beleggingsbank zouden regels hebben overtreden die ze zelf moesten controleren. Ze voerden verboden transacties uit, waardoor ze vermoedelijk tienduizenden euro's winst maakten. De Chinese president Hu Jintao is afgetreden als leider van de communistische partij van zijn land. Met die stap maakt hij de weg vrij voor de nieuwe generatie Chinese leiders. In Peking wordt deze week het 18e partijcongres gehouden. En daar wordt vicepresident Xi Jinping morgen aangewezen als de nieuwe partijleider. En volgend voorjaar zal hij Hu ook officieel opvolgen als president.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 me call the them a dress. All man them a them impress. with the them a man a say clear. Sweetness me call the them a dress. All the man them a tell them impress. Niceness with the girl them a wear. I demand man them a say you clear. Me come and love only love only girl them, whiny Love only them, love only girl them, love only them no love only girl them, love only girl jumping jumping jumping. Love me, love them straight to me heart.